Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Nederlandse rugzaktoerist heeft in Maleisië drie dagen cel gekregen... omdat hij naaktfoto's had gemaakt op de berg Kinabalu. Drie andere toeristen die daarvoor terecht stonden... hebben dezelfde straf gekregen. Ze moeten ook allemaal een boete betalen. De Kinabalu wordt beschouwd als een heilige berg. Volgens de autoriteiten hebben de vier zich daarom schuldig gemaakt... aan ontheiliging en zee gedrag... Kort nadat de toeristen de omstreden foto's hadden gemaakt... kwamen er op de Kinabalu 18 mensen om het leven door een aardbeving. Volgens de vicepremier van Maleisië was het natuurgeweld een straf... voor het gedrag van de jonge toeristen. Het Duitse OM staakt het onderzoek naar het bespioneren van bondskanselier Merkel door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Volgens de Duitse justitie is het onmogelijk wettelijk te bewijzen dat de mobiele telefoon van Merkel door de NSE is afgeluisterd. De zaak kwam eind 2013 aan het rollen na een onthulling van Der Spiegel. Het weekblad baseerde zich op documenten die openbaar waren gemaakt door NSE-klokkenluider Snowden. Duitse OM heeft een jaar lang naar bewijzen gezocht, maar niets gevonden. De Franse oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is vrijgesproken van het organiseren van seksfeesten met prostituees. De 66-jarige Strauss-Kaan stond terecht omdat hij prostituees zou hebben ingehuurd voor orgieën waaraan hij zelf ook aan deelnam. Maar bij de behandeling van de zaak trokken vijf van de zes partijen hun aanklacht tegen hem in. Het Franse OM had om vrijspraak gevraagd. Strauss-Kaan heeft toegegeven dat hij heeft deelgenomen aan de seksfeesten, maar zei dat hij niet wist dat er ook prostituees waren. De Universiteit van Amsterdam zit met een kostenpost van 700.000 euro... door de bezetting van het Maagdenhuis en het Bungehuis begin dit jaar. De UvA heeft de schade gedeclareerd bij de verzekering. Die aanvraag is nog in behandeling. Met hun actie wilden de studenten meer inspraak afdwingen. Het weer zonnig en het wordt 25 tot plaatselijk 30 graden. In de namiddag of avond in het zuiden kans op buien met onweer, hagel en plaatselijk veel neerslag.